Volgens president Bachelet zijn zeker 2 miljoen mensen getroffen door de beving. En het is een van de ergste tragedies voor Chili van de afgelopen 50 jaar. Voor een groot aantal landen aan de Stille Oceaan werd een tsunami-waarschuwing gegeven. Vooral in Hawaii en Japan werden veel mensen geëvacueerd, maar grote vloedgolven bleven uit. In Haiti zijn zeker acht mensen omgekomen door overstromingen na zware regenval. Een gevangenis met 400 gedetineerden en een ziekenhuis werden ontruimd. Volgens ooggetuigen staan hele gebieden onder water en zijn mensen op de daken van hun huizen geklommen om te wachten op hulp. Onlangs deed de VN vanwege het naderende regenseizoen nog een oproep snel geld te geven voor tenten, voor alle mensen die dakloos zijn geraakt door de aardbeving. In Os is gisteravond een man van 57 enige tijd gegijzeld in zijn huis. De man liet de twee daders binnen omdat hij ze vaag kende. Ze hebben de man vastgebonden en mishandeld. Met zijn bankpas werd een onbekend geldbedrag gepind. Het slachtoffer durfde de politie pas te bellen nadat de daders al een tijdje weg waren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen acht medailles gehaald. Vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De laatste bronzen medaille werd gisteravond gewonnen door de mannen-achtervolgingsploeg. Bij de sluitingsceremonie komende nacht in Vancouver wordt de Nederlandse vlag gedragen door Sven Kramer.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 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename... en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente. Oh ja, en vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet...